uur. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad A27 Gorkum-Utrecht bij Nieuwegein 3 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum bij Hagestein 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. A27 Utrecht-Breda bij Noorderloos 5 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Tell me. If they swear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 misschien niet meer mag. Ik ben een misselijk kind, kind.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 luisteren naar Omi met Cheerleader. I do do do do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 If you're self-seeking an honest man, stop deceiving, Lord. 看看。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 lips have been used up on another love, another love. All my tears have been used up.